Marnix Ampersen met het NOS-journaal. President Trump kan niet meer twitteren met zijn persoonlijke account. Dat was woensdag al voor 12 uur geblokkeerd, maar nu definitief vanwege twee nieuwe berichten. In één daarvan schreef Trump dat hij niet naar de inauguratie van Biden komt. En dat bewijst volgens Twitter dat Trump niet van plan is om mee te werken aan een soepele overdracht. Een uur na de blokkade reageerde Trump via het officiële Twitter-account van de Amerikaanse president... Hij haalde uit naar Twitter, de Democraten en Radicaal Links... maar die berichten werden snel door Twitter weggehaald. Hevige sneeuwval leidt in Madrid tot grote problemen. Het vliegveld is dicht en een aantal snelwegen is onbegaanbaar. Inwoners krijgen het verzoek om alleen naar buiten te gaan als dat noodzakelijk is. Het is de zwaarste sneeuwval in Spanje in ruim 40 jaar. Dit weekend wordt meer sneeuw verwacht. De steeds snellere verspreiding van het coronavirus in de Verenigde Staten... wordt mogelijk veroorzaakt door een Amerikaanse mutatie. Dat zegt de coronawerkgroep van het Witte Huis. Die mutatie is mogelijk tot 50% besmettelijker. De werkgroep roept op om haast te maken met vaccineren. In Berkel en Roderijs is de tribune van voetbalclub TOGB afgebrand. De brandweer rukte groot uit naar het sportcomplex, maar kon niets meer redden. Door het vuur zijn ook de lichtinstallatie en het kunstgrasveld beschadigd. Volgens de regionale omroep Rijnmond is de brand bij de voetbalclub vermoedelijk aangestoken. De politie onderzoekt dat nog. Michael Apted, de regisseur van de James Bond film The World Is Not Enough... is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was ook bekend van de documentaire serie Up... waarin hij een groep Britten elke zeven jaar opzocht... Verder regisseerde de Britse het biografische films, thrillers en tv-series. Het weer. Op veel plekken is het een paar graden onder nul.